Gisteravond laat werden vijf journalisten geëvacueerd uit een ander hotel dat vlakbij het Tahrirplein staat en was omsingeld door aanhangers van president Mubarak. Die hebben het sinds een paar dagen voorzien op de pers die verslag doet van de volksopstand. Vandaag voegt ook NOS-cameraman Erik Feiten zich bij zijn collega's in het veilige Marriott. Hij werd gisternacht op het vliegveld van Cairo door de autoriteiten tegengehouden... en daarna de hele dag geblinddoekt in een busje rondgereden zonder eten en drinken. Ook werd hij bedreigd. De gemeenteraad van New York heeft het rookverbod flink aangescherpt. In de horeca mocht al niet worden gerookt. En over een paar maanden mag het ook niet meer in de open lucht in parken, op stranden en in voetgangersgebieden zoals Times Square. Het rookverbod in New York is een van de strengste van Amerika. De gemeenteraad nam de nieuwe wet aan met 36 stemmen voor en 12 tegen. Tegenstanders vinden dat de maatregel veel te ver gaat. Zij hebben het over een totalitair verbod. GroenLinks-fractievoorzitter Sap heeft leden van de partij bijgepraat over de missie naar Afghanistan. Vorige week ging de Kamer akkoord met de missie met steun van GroenLinks. Een groot deel van de achterban van de partij heeft daar moeite mee. En GroenLinks-Kamerleden geven deze week uitleg aan de regio's. SAP was gisteravond in Amsterdam en kreeg daar een groot aantal kritische vragen. Veel Amsterdamse leden zijn het niet eens met het besluit, maar staan wel achter SAP. Een van de sprekers noemde haar mega naïef. Morgen houdt GroenLinks een congres.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 So whatever you saying, it don't entertain my ego. I do this every day. Hocus pocus is my kilo. the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns.